Het plan van president Sarkozy wordt begin volgende maand voorgelegd aan de Senaat. De bonden hielden een protestactie bij het parlementsgebouw in Parijs, waar enkele duizenden mensen aan meededen. Eerder waren er al grotere demonstraties tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. De vakbonden organiseren voor de stemming in de Senaat weer een nationale staking. Die begint volgende week donderdag. Ook na de verhoging heeft Frankrijk nog een van de laagste pensioenleeftijden in Europa. De provincie en de stad Groningen zijn van plan een regiotram te laten rijden. Daarmee wordt de stad Groningen beter bereikbaar per openbaar vervoer... en ook verbetert de kwaliteit van het openbaar vervoer in de regio Groningen-Assen. Uit onderzoek blijkt dat de regiotram de goedkoopste manier is om de groei van het autoverkeer te remmen. De regiotram maakt deels gebruik van bestaand spoor, bijvoorbeeld naar Hoge Zand-Sappermeer, en krijgt meer haltes dan de trein. Ook stopt de tram bij grote werkgevers in Groningen. De verwachting is dat er per dag 50.000 reizigers in de tram stappen. De eerste regiotrams kunnen in 2016 gaan rijden. De gemeenteraad en provinciale staten moeten de plannen nog goedkeuren. Na 40 jaar hebben Rusland en Noorwegen een akkoord gesloten over hun grens in het Poolgebied. Daarmee is voor beide landen de weg vrij voor proefboringen naar olie en gas in de Barentszee. Het gebied dat door Rusland en Noorwegen werd betwist is ongeveer 175.000 vierkante kilometer groot. De Nederlandse tafeltennisters zijn opnieuw Europees kampioen geworden. In Tsjechië wonnen de vrouwen in de finale met 3-1 van Roemenië. Li Jiao haalde het beslissende derde punt binnen. Het is de derde keer op rij dat de tafeltennisters de Europese titel in de wacht slepen. En dan nog het weer. Vanavond bewolkt en vanuit het noorden stevige buien. Morgen wisselend bewolkt en af en toe een bui, maar ook zonnige periode.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 En jij bent erbij. piace così. classico di